Heel eenvoudig gezegd, er is nu een avondklok. Weliswaar lag er een uitspraak van vanochtend van de voorzieningenrechter dat die moest worden afgeschaft. Maar hij was er nog wel. Laten we voorkomen dat er een yo-yo-effect komt. Dat aanstaande vrijdag, wanneer het echte hoge beroep dient... en die avondklok bijvoorbeeld weer moet worden gehandhaafd... Dat we hem nu afschaffen, vrijdag weer handhaven en zo op en neer gaan. Dat wil ik voorkomen. Dus we handhaven hem gewoon tot aanstaande vrijdag. Dan dient dat hoger beroep en dan zien we weer verder. De rechter kan dan vrijdag in hoger beroep besluiten of de avondklok wel of niet afgeschaft moet worden. Er was vandaag dus lang veel verwarring over de avondklok. Al was het in Leiden om 9 uur uitgestorven, zag verslaggever Matthijs van der Wiel. Om 9 uur eh, sloegen de klokken van de Hooglandse kerk hier eh, in het historische centrum van Leiden negen keer. En toen zag je nog een paar mensen die snel, snel, snel naar huis eh, fietsten of renden. En dat was niet eh, omdat ze dachten dat ze, dat ze nog alle tijd hadden. Nee, want ze wisten wel degelijk dat ze thuis moesten zijn om negen uur. De politie zal de komende dagen niet snel boetes uitdelen bij overtredingen tegen de avondklok. Ze zeggen te snappen dat er verwarring is bij mensen en gaan daarom alleen waarschuwen als mensen zonder geldige papieren toch op straat zijn. Ze zeggen alleen bij extreme gevallen of naar meerdere waarschuwingen een boete te geven. En dan nog ander nieuws. Iedereen die astronaut wil worden, tussen 31 maart en 28 mei... kun je solliciteren bij ruimtevaartorganisatie ESA. Voor het eerst in 11 jaar tijd, werd eerder al bekend. Het hoofd van de talentenafdeling legt uit naar wie de ESA op zoek is. Ze moeten een master hebben in exacte vakken met drie jaar beroepservaring na het behalen van dit diploma. De diplomas van erkende experimentele uh, flight testvluchtscholen worden ook geaccepteerd. ESA hoopt ook dat veel vrouwen solliciteren, maar ook mensen met een beperking. Astronaut André Kuipers vertelt waar een collega voor hem aan moet voldoen. Iemand die gezond is, sportief eh, avontuurlijk, maar geen waaghals. En die het leuk vindt om met andere mensen om te gaan.